Gert Kluk met het President Obama... Obama zei dat Amerika wordt gesteund door zijn vrienden en partners. Vannacht heeft de VS doelen van de terreurgroep aangevallen in Syrië... met steun van vijf Arabische landen. Volgens Obama hebben inmiddels meer dan 40 landen aangegeven... mee te willen helpen in de strijd tegen IS. De radicaal-islamitische groep is er de afgelopen maanden in geslaagd... grote delen van Irak en Syrië te veroveren. Het cruiseschip Quantum of the Seas is vanuit Duitsland onderweg naar de Eemshaven voor een aantal proefvaarten waarbij onder meer het kompas wordt getest. Het gloednieuwe schip is 348 meter lang en heeft een diepgang van 8 meter. Om de kolos over de Eems naar de dollar te krijgen wordt de waterstand kunstmatig hoog gehouden met een waterkering. Er is ook extra water in de smalle Eems gepompt. De nabestaanden van in Deurne doodgeschoten overvallers overwegen een procedure te beginnen om de juweliersvrouw alsnog te laten vervolgen. De nabestaanden kunnen op basis van een artikel uit het wetboek van strafvordering klagen bij het gerechtshof. Het gerechtshof kan het OM opdragen de vrouw alsnog te vervolgen. De advocaten van de nabestaanden betwijfelen of er sprake was van noodweer. Ze gaan nu het dossier bestuderen en besluiten daarna of ze naar het gerechtshof stappen. Het woord bolleboos is door de dikke Van Dalen gekozen tot het mooiste woord van de afgelopen anderhalve eeuw. De dikke Van Dalen bestaat 150 jaar en organiseerde daarom de verkiezing van het jubileumwoord. Bolleboos dateert uit 1866 en is geleend uit het Hebreeuws. In die taal betekent het oorspronkelijk heer des huizes. Regelneef staat op de tweede plaats. Bekokstoven, selfie en prima op 3, 4 en 5. Het weer. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Later van het noordwesten uit buien. Morgen trekken er buien over het land. Het waait hard en het wordt hooguit 16 graden. Vanaf donderdag wordt het weer warmer, zonniger en droger. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Door ongelukken is het een vrij drukke avondspits geworden. Er staat nog bijna 200 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Knalpunt Holendrecht en Vinkenveen 6 kilometer. Verderop tussen Breukelen en Utrecht 6. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 5. De andere kant op tussen Knalpunt Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk 10. A12 Den Haag richting Utrecht voor het knooppunt Gouwen 5.